tussen echte fraudeurs en mensen die door een foutje te veel geld krijgen. Het plan komt na de ophef over een vrouw in de bijstand in Weidemeren... die 7000 euro moet terugbetalen omdat haar moeder de boodschappen betaalde. Er zijn in Nederland honderden mensen die te hard worden aangepakt, zegt de Belangenorganisatie voor Mensen met een Uitkering. Dit komt veel vaker voor. We zien dat eh, burgers, met name burgers die van de overheid afhankelijk zijn voor hun inkomen, de afgelopen jaren structureel meer plichten hebben dan rechten. Het kabinet wil niet direct ingaan op deze zaak, maar zegt wel dat iemand die fouten maakt nog geen fraudeur is. De aardbeving in het midden van Kroatië heeft dan minstens vijf mensen het leven gekost, onder wie een meisje van 12 jaar. Er zijn tientallen gewonden en de schade door de beving is groot, zegt correspondent Mitra Nazar. Mensen zijn in shock. Eh, mensen staan buiten op straat omdat ze hun huizen niet meer in kunnen of durven. Eh, er zijn ook nog naschokken. Ehm, dus je kunt je voorstellen, er is eh, veel paniek daar. In de Amsterdamse vespucci zetten mensen buiten graag een mondkapje op. En dat heeft niks met corona te maken, maar in de straat staan allemaal Japanse notenbomen met vruchten die nogal ruiken. Oh, ik woon, al, eh, ik woon hier al 30 jaar en ik heb, ken ze 30 jaar. En je hebt de vrouwelijke bomen die vruchten hebben, die lekker stinken. En je hebt de mannelijke bomen die hebben geen vruchten. En dat wordt een beetje glibberend, het gaat stinken, maar het hoort bij die bomen. Maar echt wennen doet die geur nooit. Maar windvlagen en ze komen naar beneden. Ja, ja, ja. ja. En dan is het pok, pok, pok. Eén beneden. Ja, vindt u dat ook? Ja. Ja? Vooral als je erin trapt en je gaat naar boven, je neemt gewoon die geuren van mee. Babykots, ja, combinatie van babykots en babypoep. Dat is een beetje, <laughs> dat een... beetje de lucht. En inmiddels heeft de Amsterdamse vespucci dan ook al een toepasselijke bijnaam. Ja, ze noemen de Vespucci-straat wel de Viespeukie-straat en dat ze bijnamen krijgen dan. <laughs> Het weer nog vanavond en vannacht vooral aanzenig wat buien. Soms ook met hagel en natte sneeuw. Morgen nog wat regen, maar ook kans op zon en dan ongeveer 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A10, ringweg van Amsterdam, de binnenring. Daar staat voor knooppunt Koenplein een kilometer of drie file met 10 minuten vertraging, want er zijn twee rijstroken dicht. Op de A44 gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. En als je richting Den Haag wil, dan zou ik niet over de A44 rijden, maar gewoon over de A4 en de A12 richting de Hofstad.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 En deze wil ik u toch echt niet onthouden. Cherry B. Ik hou wel van een clash. Maar zorg er dan wel voor dat ik mezelf altijd, altijd tot winnaar kan uitroepen. Anders word ik helemaal hyperboreaal. En moet ik huilen en ook met 200, eh, eh, wat zegt hij? Ook met 2021 heb ik geen goede voornemens. Should I stay or should I go? Sugar Pie en de Candyman uit Italië met stip op plek 909 eh, in de top 2020 cover-up. luistert nog steeds naar de Top 2020 cover-up. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ja, Bob Dylan die zit er eh, warmpjes bij deze feestdagen. Heeft net zijn eh, volledige liedjescatalogus verkocht aan Universal... voor zo'n 250 miljoen dollar, geloof ik. Hopen maar dat dat niet betekent dat hij aan de hemelpoort gaat aankloppen. Mocht hij ook in 2021, net zoals u, luisteraar... gezond van lijf en leden blijven. The Times... They Are Changing. Dat zijn ze zeker. Een mooie jazzuitvoering, dacht ik. Van de Finse saxofonist Eero Koivistonen. En drie Finse companen bij ons. Op plek 203, 203 in de top 2020 cover-up. David Bowie eh, was gedurende zijn gehele loopbaan gefascineerd door jazz... al werd hij natuurlijk beroemd als pop- en eh, rockster. Maar het was geen toeval dat hij op zijn allerlaatste album Black Star uit 2016... ondersteund werd door jonge Amerikaanse jazzvogels. En wat je net hoorde was eh, de allereerste hit van David Bowie... Space Oddity uit 1969. Opgenomen rond de tijd van de maanlanding. In een versie van die Duitse alles kunnen. Die trompetist en vocalist en muzikale duizendpoot Til Brunner op eh, plek 101 in de top 2020 cover-up. En tijdens dat liedje kreeg ik een bericht van André Kuipers. <clears throat> Dit nummer, de Space Oddity, heeft mijn leven veranderd. Geef mij maar de ruimte. Buitenaards ook, die cover. Dankjewel, André. the bum's a dime on your prime, didn't you? People call, say beware, dull, you're bound to fall. You thought they were all kidding you. You used to laugh about everybody that don't seem so proud about having to be scrounging your next meal. How does it feel? How does it feel to be on your alright, Miss Lonely. But you know you only used to get juiced and Ed. Nobody never taught you how to live out on the street, but now you gotta get used to it. You said you never compromise with a mystery trap, but now you realize he's not selling any alibis care until the vacuum of his eyes, and he says, Do you want to make a deal? keertje Bob Dylan Deze song, Like a Rolling Stone, markeerde zijn overgang van een folkie naar een rocker. En de term, eh, de term eh, Rolling Stone komt natuurlijk niet oorspronkelijk uit de pen van eh, Dylan. Zo was er bijvoorbeeld een Erasmus uit Rotterdam... die al in de 16e eeuw zijn Adagia, het boek met de Latijnse en Griekse spreuken en gezegden... publiceerde en daarin de spreuk had... een rollende steen vergaat geen mos, waarmee hij iemand typeerde die niet eh, vastgeroest wilde blijven zitten... in eh, vaste patronen of maatschappelijke verwachtingen. Een persoon die voortdurend on the move was. En uh, de werd natuurlijk veelvuldig vertaald in allerlei talen... waaronder het Engels. staat daarmee Erasmus aan de wieg van de rock'n'roll. Het schijnt dat professor Leo Blokhuis het al aan het onderzoeken is. Hier in een uitvoering, Like a Rolling Stone... van Cecilie Norby, een Deense jazzzangeres... die overigens eh, haar leven met de nodige rock and roll wist en weet te doorspekken. Eh, op plek 211 in de top 2020 cover-up. ZFM Jazz Top 2020 Cover Up. sure. nice thing. Pleased to meet you. Hope you guess my name. Oh, what's puzzling you is the nature of my game. I watch with glee while you kings and queens fought for ten decades for the gods they made. Shouted out who killed the Kennedy when after all it was you and me. Let me please introduce myself. I'm a man of wealth and taste, and I laid traps for troubadours who get killed before they reach. picture of my game. Pleased to meet you. Hope you guess my name. But what's confusing you is the nature of. sympathy, have some taste. Use all your well learned politesse, or I'll lay your soul aan eh, Dylan Mana's song van Muddy Waters. De zwarte bluesgigant. En van bluesimitators werden Mick, Keith en Charlie. De gezichten van de ongepolijste, vervaarlijke, blanke rock and roll. Eh, Charlie Watts, de drummer, was en is een eh, jazzfanaat. En die bracht onder het origineel van de Rolling Stones een samba drumbeat aan. hij wilde eigenlijk graag klinken als Kenny Clark in de jazzklassieker A Night in Tunisia. Je hoort het nummer hier teruggebracht tot de essentie een country blues door Hans Teesink... die de Delta Blues eh, kreeg ingegoten in de Twentse swamps. Verkaste naar het meer moderne Wenen, maar zijn roots eh, nooit verlogende. Een van de beste akoestische bluesgitaristen van Europa te vinden... op nummer 107 in de top 2020 cover-up. religieuze aanhang die graag zwelgt in de jaren 70 ambient, eh, progrock en iets wat donkere klanken en teksten van de Britse band. En ehm, <clears throat> die band eh, die ging eigenlijk eh, ten onder aan meer aardse, gebruikelijke aardse zaken... conflicten over geld en royalties. En onze Franse vrienden van Pink Turtle, die het eerste uur ook al hoorde, dachten... laten we de swinger eens ingooien bij onze wat somberende, stijve Britse buren. Et voilà, de voetjes konden zo bij, van de vloer bij hun versie uit 2008 van Money van Pink Floyd te vinden op plek 281. Of die eh, versie ook geld in het laadje heeft gebracht, weig, eh, dat eh, waag ik te betwijfelen. de Pink Floyd-discipelen zullen het eerder als heiligschennis hebben afgedaan. play good music because I know if you play good music, that will always last. Just an old sweet song keeps Georgia on, on, on my mind. ZFM Jazz Top 2020 cover up. unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. Cause you don't care about me. You got me sold up like a pill of faith. But you let my love just go to waste. So unchain my heart. Set me free.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 So one ching my heart. ZFM Jazz Top, 2020 De naam eh, Joe Cocker <clears throat> viel al in het eerste uur. Cocker staat een keer of zes denk ik in de top 2000. En zijn grote held was Ray Charles. The genius of jazz, blues en soul. Zonder Ray geen rock and roll en Joe Cocker zal ik maar zeggen. Brother Ray mag dan wel geteld één keer in de top 2000 staan... Zijn nummers zullen natuurlijk nooit in de vergetelheid eh, raken. En tijdens dat nummer kreeg ik alweer een appje binnen, een appje binnen op uh, 023 5730 393. dit keer, die wil ik u toch ook niet eh, onthouden, van de heer A. Quasi uit Amsterdam. Hey bro, ik weet het nu zeker man. 2021 wordt het jaar van de BMM, de Black Music Matters. Ik zie het als mijn nieuwe roeping. Nou, op de valreep toch nog eh, van dit jaar toch nog een primeur bij ZFM Jazz. Of worden we hier in de maling genomen? Ik weet het niet. Je hoorde net op eh, plek 81 in de top 2020 cover-up de Flying... Eh, moet ik even kijken hoe ze heet. Ze hebben een moeilijke naam. The Flying Horse Big Band met dat nummer Unchain My Heart van Ray Charles. 11111 Eh, U2 heeft altijd een eh, grote betrokkenheid getoond bij de ontwikkelingen in Afrika. Zich ingezet om de armoede op dat continent te bestrijden. En weet je, eh, weet je wat, dachten een aantal Afrikaanse artiesten. Als tegenprestatie smelten wij die U2 rocksongs om tot Afrikaanse pareltjes. Dus dan kan je rekenen op een flinke portie gospel, afrobeats en soul. Je hoorde eerst de Soweto Gospel Choir met Pride... Eh, en daarna Tony Allen Afrobeat. Tony Allen, die fameuze drummer van Fela Kuti... die ons helaas dit jaar eh, kwam te ontvallen door <clears throat> die Tony Allen door eh, corona. je hoorde ze op plek 99 en 92 in de top 2020 cover-up... Where the Streets Have No Name was dat laatste nummer van U2 in die versie van Tony Allen. We zitten alweer bijna aan het einde van de top 2020 Cover Up. Scaramouche, Scaramouche, will you do the Thunderbolt and lightning, very, very 27 december 2020, ZFM Jazz, Top, Top 2020, 2020 cover. Is top 2000 luisteraars hebben dit jaar de blues. En niet alleen vanwege de corona. Nee, Queen staat niet langer op één. Tja, you can't always get what you want. I saw her today at the reception glass of wine in her hand. I know she was going to meet her connection. At her feet was this tall, footloose man. You can't always get what you wanna. I say you can't what you wanna. But if you try sometime, you might find you can get what you need. en wou ik zeggen... met dat nummer van de Rolling Stones... op eh, plek nummer 80 in de top 2020 cover-up. Onze special van vandaag zit erop. Wil je, verder, wil je weten hoe het verder gaat met die top 2020 cover-up? Ja, dan zul je toch moeten gaan eh, blijven luisteren... naar mijn reguliere ZFM Jazz-uitzending eh, in het nieuwe jaar... waar ik altijd een paar covertjes zal draaien van popnummers. Maar daarnaast natuurlijk gewoon echt de klassieke jazz eh, aan bod zal laten komen. Ik hoop eh, dat je deze special leuk vond. We gaan eruit met een nummertje eh, dat iedereen ook wel kent. Ehm, ook in een uitvoering van Miles Davis trouwens. Maar ik vond deze eigenlijk wel fraaier. Paul Enka, Time After Time. in 2020... Uh, in 2021 gaan we gewoon verder met die top 2020 cover-up. Ehm, reken dus in het nieuwe jaar ook op cover-ups. Keep jazz in. Blijf gezond en de beste wensen namens eh, mij en het hele ZFM Jazz eh, team. Eh, tot volgend jaar. Tabé. Bye bye. I hear the clock tick and I think of you. Caught up in circles, confusion is nothing new. Flashback, warm nights, almost left behind. Suitcase of memories. Sometimes you picture me, I'm walking too far ahead you're calling to me. I can't hear what you have said. Then you say, go slow, and I fall behind. The second hand on fades and darkness has turned to gray. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets. <laughs> you might think I'm crazy, the way I've been craving. If I put it quite plainly, just give me them babies. So what you doing tonight? Better say. Can you keep it up?